Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental van het vliegtuigongeluk in Zuid-Korea is opgelopen tot zeker 177. Op het vliegveld van de stad Muan verongelukte een Boeing 737-800 van de maatschappij Jeju Air bij de landing. Op beelden is te zien dat het landingsgestel niet was uitgeklapt... en dat het vliegtuig aan het eind van de baan met hoge snelheid doorschiet... tegen een wal botst en in brand vliegt. In Georgië is de nieuwe president Kavelashvili beëdigd. Hij werd twee weken geleden door het parlement gekozen. De vorige president, Surabishvili, beschouwt zichzelf nog steeds als de wettige president. Zij zegt dat Kavelashvili zijn benoeming dankt aan fraude bij de parlementsverkiezingen eind oktober... waarbij de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom onverwacht als winnaar uit de bus kwam. Het Surinaamse parlement heeft stilgestaan bij het overlijden van oud-president Bouterse. In de Nationale Assemblée werd een minuut stilte gehouden... Op eerste kerstdag werd bekend dat Bouters op 79-jarige leeftijd was overleden. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat hij is overleden aan leverfalen... veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik. De passagiers die in Noorwegen zijn gestrand na noodlanding met een vliegtuig... worden vandaag opgehaald door KLM. De Boeing 737 was gisteren onderweg van Oslo naar Amsterdam... maar moest na 20 minuten landen vanwege een storing... De 176 passagiers zijn met de bus terug naar Oslo gebracht... waar vandaan ze vanmiddag weer terug naar Amsterdam vliegen. De politie heeft vannacht in Tilburg het rijbewijs ingenomen van een man... die onder invloed van drank en drugs door de stad reed... met een klein kind op de achterbank. Agenten zagen de man door rood rijden en achtervolgden hem. De man negeerde een stopteken, waarna hij tot stoppen werd gedwongen. De politie nam zijn rijbewijs in en deed een melding bij Veilig Thuis... een meld- en adviespunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Het weer grijs met af en toe wat motregen.